van 1 uur. Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. De man die door de Franse politie werd gezocht in verband met de aanslag in Parijs... heeft zichzelf aangegeven bij de politie in Antwerpen. De Fransen kwamen de verdachte op het spoor na een tip van Belgische collega's. Hij zou connecties hebben met de man die gisteravond op de Champs-Élysées een agent doodschoot. Maar volgens het Belgische OM is er geen sprake van een link tussen de dader en de man in Antwerpen. De oud-katholieke kerk wist dat de Nederlandse priester die in Cambodja werd opgepakt... een seksuele voorkeur had voor minderjarige jongens. zou daar tijdens een priesteropleiding tegen de toenmalige bisschop open over zijn geweest. De man mocht doorgaan met zijn opleiding op voorwaarde dat hij hulp zou zoeken. De priester werd dinsdag opgepakt omdat hij jonge jongens fotografeerde in seksueel getinte poses. De leeftijdsgrens voor het halen van een rijbewijs voor de bus gaat omlaag naar 18 jaar. Nu ligt de minimumleeftijd nog tussen de 21 en 24 jaar. Het kabinet heeft besloten dat de leeftijd omlaag kan vanwege een dreigend tekort aan chauffeurs. Volgens het CBS is het aantal bezitters van een busrijbewijs de afgelopen drie jaar met ruim 14 afgenomen. De komende jaren gaan bovendien veel chauffeurs met pensioen. Het Erasmus MC in Rotterdam begint een behandelmethode die levensverlengend lijkt te zijn voor darmkankerpatiënten. Het is een proef waarbij een chemopomp in de buik van een patiënt wordt geplaatst. In Amerika wordt de methode al jaren toegepast. Een Nederlandse arts deed er ervaring mee op en publiceert er vandaag over in een vaktijdschrift. Er is gelood voor de halve finales van de Champions League. De ene wordt een Madrileens onderontje, Real Madrid tegen Atletico Madrid. En AS Monaco speelt tegen Juventus, zo bleek uit de loting in Nyon. De eerste duels zijn 2 en 3 mei. Rond deze tijd is de loting voor de halve finales in de Europa League.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 A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Leidsendam en Zoeterwoude Dijk 8 met een half uur extra reistijd. Er is daar een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht. A15 Gorkum richting Nijmegen bij Waddenooien 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.